Dat is echt het hoogste scenario. Het KNMI denkt ook dat we te maken krijgen met meer extreme regenbuien en valwinden. Zoals in Leersum eerder dit jaar gebeurde. Er was meer dan 13 miljoen euro aan schade. Het kabinet maakt zich zorgen over de stijgende coronacijfers, hoort demissionair minister De Jonge. Kijken vooral naar de ziekenhuiscijfers, die lopen ook echt harder op dan was verwacht. Nog wel net binnen de bandbreedtes, maar we lopen echt harder op dan verwacht. Of er extra maatregelen komen, zoals een mondkapjesplicht en het strenger checken van de QR-codes, dat is nog niet bekend. Een Duitse vrouw die zich had aangesloten bij IS moet tien jaar de cel in. Ze wordt er onder meer van beschuldigd dat ze toekeek terwijl haar man een meisje van vijf jaar dood liet gaan. Het kind werd in de brandende zon in Irak vastgebonden en kwam om door de dorst. En in een stal in het Overijsselse Zuidveen hangt het vol met slingers. Koe Harmke 309 is daar kort geleden 25 jaar geworden. En boer Harry denkt dat ze de oudste koe van Nederland is. En dat schept toch een band. Nu als ik op de stal kom ook, dan eh, is direct eerst in kijken van eh, is ze er nog of eh, hoe is het ermee. Ze mag echt hier haar oude dag uitzitten. ze hoeft eigenlijk niks meer. Maar ze heeft wel een druk leventje achter de rug. Ze heeft 135.000 liter melk gegeven en 10.000 kilo kilogram vet en eiwit. Harmke 309 is behoorlijk grijs en ligt het liefst de hele dag in het stro. Maar verder gaat het prima. Als ze bijvoorbeeld vrienden wil, dan gaat ze echt wel vrienden. Eh, ja, ze is heel relaxed. Het weer volop herfst, het waait en het regent. Vanavond is er langs de kust ook kans op een klap onweer. Morgen opnieuw regen, maar in het westen ook soms zon.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 En verderop tot aan Muiden langzaam rijden over 7 kilometer met een klein half uur op onthoud. Dat komt door een auto met pech, twee rijstroken zijn er dicht. Op de A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Amsterdam-Zuidoost een kwartier. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere Poort en Knopend Muidenberg 10 minuten op onthoud... Op de A10 de ring Amsterdam. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en knopen de Nieuwe Meer 5 minuten vertraging nog. Op de N201 Hilversum richting Hoofddorp. Tussen Wilnis en Uithoorn 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! verhuizen. Dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd.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 what we want. Want them to say, Woo! twisted games, all the questions you used to avoid. I wouldn't carefully 9. what you playing. You cut me deep down, baby, deep down, and I'ma let you know it. I want you to be, be a lover like Prince in 79.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 Wil dat je connect, maar ben ik gloeien alle long time. Ik chase die pussy geen hyena. Prik een datum, ik kan passen in je schema. Shopping spree, dat is minimaal 2k. laat me weten, shawty, ik wil dat je meegaat.